12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De eerste boeren die later vandaag in Den Haag gaan demonstreren... zijn al op hun tractor onderweg. Uit onder meer Texel en de provincie Groningen zijn trekkers vertrokken. De boeren zijn boos omdat er volgens hen een negatief beeld over boeren wordt geschetst. Directe aanleiding voor de actie was het plan van D66... om het aantal kippen en varkens te halveren vanwege de stikstofuitstoot. De protestactie van boeren in Den Haag leidt morgenochtend in combinatie met het slechte weer waarschijnlijk tot verkeersoverlast. De organisatoren verwachten dat er mogelijk 2000 tractoren naar Den Haag komen. Op internet zijn steeds meer foto's en video's van kindermisbruik te vinden. Uit onderzoek van de New York Times blijkt dat in Amerika het afgelopen jaar 45 miljoen meldingen zijn gedaan. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste beelden werden gevonden op chatsites en in zoekmachines. Volgens de krant weten techbedrijven vaak wel dat het materiaal op hun platform staat... maar grijpen ze bewust niet in. In ons land werd het afgelopen jaar 226.000 keer melding van online kindermisbruik gedaan. Ook dat is een stijging. De Engelse zanger Eric Burden heeft een concert met The Animals in Amsterdam... vlak voordat het zou beginnen afgeblazen concert in Avers Live zou om 8 uur beginnen... maar Burden zei volgens de Telegraaf dat hij niet betaald heeft gekregen... en dat het optreden daarom niet door kon gaan. De concertzaal houdt het op onvoorziene omstandigheden. En in Den Haag zijn de Poelevenario's uitgereikt... de belangrijkste cabaretprijzen van het land. Lenette van Dongen kreeg er een voor haar voorstelling Paradijskleier... en ook Louise Korthals kreeg er een voor Alles is er... Theo Nijland vond een poelevenario voor en de rest is onzin. De Nederlands Hoop, de prijs voor een veelbelovende theatermaker... ging naar Peter Pannenkoek voor zijn tweede soloprogramma Later was alles beter. En dan het weer. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Ook vannacht en morgenochtend regent het. Smiddags klaart het vanuit het westen op. Vooral in het zuiden later in de middag weer pittige buien... mogelijk met hagel en onweer.